Halverwege Amsterdam en Bremerhaven moest ik mijn truck aan de kant laten staan. Daar nam ik afscheid na vele jaren, omdat jij niet meer of achteruit wou gaan. Halverwege Amsterdam en Bremerhaven was het plotseling met jou gedaan. Halverwege Amsterdam en Bremerhaven zijn wij als vrienden uit elkaar gegaan. We waren jaren trouwe vrienden. Jij had Borry, jij had Pit. Maar halverwege Amsterdam en Bremerhaven kwam voor jou en mij het einde. stonden tranen. Afscheid nemen valt niet mee. Je gaf aan mij je beste krachten. Dat oude makker, adieu, tabé. Halverwege Amsterdam en Bremerhaven moest ik mijn truck aan de kant laten staan. Daar nam ik afscheid na vele jaren, omdat jij niet meer voor of achteruit wou gaan. Halverwege Amsterdam en Bremerhaven was het plotseling met jou gedaan. Halverwege Amsterdam en Bremerhaven zijn wij als vrienden uit elkaar gegaan. even slapen, dan weer jagen. Jij deed altijd trouw je plicht. Maar halverwege Amsterdam en Bremershaven deed je plotseling voorgoed je ogen dicht. Ik moet er telkens weer aan denken toen je eenzaam daar bleef staan was een vriend op al mijn reizen, maar ouwe jongen, er is gedaan. Halverwege Amsterdam en Bremerhaven moest ik mijn truck aan de kant laten staan. Daar nam ik afscheid na vele jaren, omdat jij niet meer Nijmegen, Amsterdam en Bremerhaven was het plotseling met jou gedaan. Halverwege Amsterdam en Bremerhaven zijn wij als vrienden uit elkaar gegaan. Halverwege Amsterdam en Bremerhaven zijn wij als vrienden uit elkaar gegaan.